Een wandelende reclamezuil. Portugese topspelers, onder wie Louis Figo en Cristiano Ronaldo... noemen UCBO e de koning van het Portugese voetbal... En de Duitse voetbalicoon Frans Beckenbauer zegt dat hij afscheid heeft moeten nemen van een vriend... en een van de grootste voetballers aller tijden. In Portugal is in verband met het overlijden van Eusebio... drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Paus Franciscus bezoekt in mei het Midden-Oosten. Hij gaat naar Jordanië, de westelijke Jordaanoever en Israël. Het wordt de eerste keer dat hij de landen als paus aandoet. Het bezoek duurt van 24 mei tot en met 26 mei. En de reis staat in het teken van het bezoek van paus Paulus VI. Hij was 50 jaar geleden de eerste paus in de moderne geschiedenis die het gebied bezocht. De Amerikaanse regering steunt Irak bij de strijd tegen militanten in het westen van het land, maar stuurt niet opnieuw troepen naar het land, zegt minister Kerry. De Amerikanen maken zich grote zorgen over de militante beweging die in West-Irak de steden Fallujah en Ramadi heeft ingenomen. De VS heeft contact met de Iraakse regering en met stamhoofden over het terugdringen van de militanten, zei Kerry. In de Brabantse Groeningen is een jongen van 14 aangehouden voor joyriding. Had de auto van kennissen van zijn ouders meegenomen. Agenten hielden hem aan toen hij zonder brandstof in de berm stond. Het weer dan, komende uren geregeld zon. Het is zo'n 8 graden. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan regenen. Morgen een stuk zachter, maximaal 12 graden wordt het. Maar wel bewolkt en in het zuidoosten regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Wordt wordt Eh, niet bij het concert aanwezig kunnen zijn, kunnen het wel via de hedendaagse nummer gaan spelen, Chasing the Cars van de Snow Patrol. Gaat een groot applaus voor Anna en Doe. Thank you. Nou, het is eh, momenteel eh, pauze in de Agatha-kerk, eh, Albert-Jan. Ja. Dus zo dadelijk gaan we het nieuwjaarsconcert al daar hervatten. Wij nemen ook even 25 minuten pauze. En dan het vervolg van het nieuwjaarsconcert live bij CFM. En in die 25 minuten kun je gaan luisteren naar Andrea Bocelli. Thank you. Grazie, maestro. Now, our next piece was originally set for guitar and orchestra... But now we know it as a song as well, thanks to the renowned conductor Lauren Marzel. He, he showed how you can perfectly suit a song just based orchestra to the voice with a bit of remodification. It's named after a famous royal site on the road to Andalusia. Please, I give you Rodrigo's Concierto de Aranjuez.